De twee toezichthouders betreuren het dat er onduidelijkheid was ontstaan over de vraag of Salm kan aanblijven als bestuurder van ABN AMRO. DNB vond van wel. De AFM zei dat Salm vanwege fouten die hij bij de DSB-bank had gemaakt beter kon opstappen. Over de geschiktheid van Salm om een bank te leiden mag geen misverstand ontstaan, vindt minister De Jager van Financiën. Hij had gisteren een gesprek met DNB-president Wellink en AFM-topman Hogevorst. Heeft ertoe geleid dat de AFM zich alsnog neerlegt bij het oordeel van de centrale bank. De rechtbank in Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard in een zaak tegen verdachten van een groot cocaïnetransport. De OM had in het dossier niet vermeld dat een van de vier verdachten in Duitsland actief was als criminele burgerinfiltrant. De man werkte al jaren voor de Duitse douane en kreeg flinke beloningen voor kooktransporten die de douane dankzij hem kon onderscheppen. Het OM heeft over die activiteiten niets in het dossier gezet. De rechtbank heeft het voorarrest van de man opgeheven. Ook de andere drie worden vrijgelaten strafzaak zou gaan over een transport van 2000 kilo cocaïne vanuit de haven van Hamburg naar andere plaatsen in Europa. Het burgernet is zo'n succes dat het landelijk wordt ingevoerd. Het is een netwerk waarbij mensen de politie helpen bij het opsporen van bijvoorbeeld vermiste kinderen of criminelen. Mensen die meedoen krijgen van de politie een telefoontje of een sms'je. Bij een proef in een aantal politieregio's leverde bijna 10% van de oproepen bruikbare informatie op. Komende twee jaar wordt het burgernet ingevoerd bij alle regionale politiekorpsen en in minstens 50 gemeenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 4 miljoen euro uitgetrokken. Het weer droog, vrij zonnig. Middagtemperatuur ligt rond de graad of 6. Morgen is het bewolkt en eerst nog droog. In de loop van de dag volgt regen en sneeuw vanuit het noorden.